Volgens de ACM zijn die termen vaag, misleidend en is het niet te controleren of ze kloppen. Dat zijn claims die eigenlijk niet echt vertellen wat dan het duurzaamheidsvoordeel zou zijn van het product. Bijvoorbeeld termen als ethisch verantwoord, klimaatneutraal, duurzaam of eerlijk geteeld. Nou, dat kan werkelijk waar van alles betekenen. En bedrijf moet echt concreter zijn over het duurzaamheidsvoordeel. De toezichthouder ziet de schimmige claims in de hele levensmiddelenbranche terug. Maar in de koffie- en cacaowereld ziet hij ze het meest. In Leiden moeten mensen geld betalen om door hun eigen wijk te mogen rijden. Daar zijn bewoners kwaad over. De gemeente gaat een belangrijke route rond het centrum afsluiten... en wil voorkomen dat het verkeer dan een sluiproute neemt door de wijk Lage Mors. Ze gaan daar camera's ophangen om overtreders te beboeten. En bewoners kunnen een ontheffing kopen voor 25 euro. Die is dan twee jaar geldig. Bewoners vinden het belachelijk en zijn een petitie gestart. En in Parijs is ophef ontstaan nadat een film van een buitenbioscoop net buiten de stad is afgelast. Het gaat om de Barbie-film die een paar jaar geleden uitkwam. Er waren allemaal boze omwonenden die absoluut niet wilden dat die film buiten gedraaid werd, vertelt correspondent Frank Renaud. Volgens de burgemeester zeiden die mensen dat de film homoseksualiteit promoot en een verkeerd vrouwbeeld voorschotelt aan kijkers. Het kwam toen tot een handgemeen de tegenstanders van de film werden agressief, bedreigden de organisatoren... en zeiden de boel kort en klein te willen slaan. En daarop besloten de burgemeester dan maar de hele filmvoorstelling af te gelasten... om de bezoekers van de film te beschermen tegen het geweld. De meeste boze omwonenden hebben een islamitische achtergrond. Sommige partijen in Frankrijk zijn boos dat de burgemeester voor hen is gezwicht. Het weer, in het oosten wat wolken, maar vooral veel zon. Het is een graad of 27 langs de kust. In het binnenland kan het 34 graden worden. Morgen weer volop zon, wel ietsje minder warm. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door de werkzaamheden tussen knooppunt Badhoevedorp en Burgerveen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en Velsen 10 kilometer langzaam rijden.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 Tell them I just been shot down in the bullet. I'm in real big trouble. You're real big trouble. knows I'm in trouble. this is the kind of love that the old folks used to warn me about. I'm in trouble.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 Volgens het RIVM is het hitteplan in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Drenthe niet meer nodig... omdat de temperatuur daalt. De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin in Alaska is morgenavond half tien Nederlandse tijd. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt. Het tweetal zit dan bij elkaar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Actrice Ingeborg Elsevier is overleden na een kort ziekbed. De actrice is onder meer bekend van De Stille Kracht en Kinderen Geen Bezwaar. Ingeborg Elsevier was 89 jaar.